uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Nigeria hebben zelfmoordterroristen een aanslag gepleegd... tijdens een viering van het suikerfeest. Getuigen zeggen dat er zeker één raket is afgevuurd. Zeker twintig mensen zijn omgekomen, er zijn er meer dan veertig gewond. Het gebeurde in het noordoosten van Nigeria, in de deelstaat Borno. De aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoedelijk zit Boko Haram erachter. Het noorden van Nigeria gaat al jaren gebukt onder het geweld van die islamitische islamitische terreurbeweging. In Amsterdam hebben duikers van de brandweer in het water een lichaam gevonden. Het is waarschijnlijk een man van 26 die werd vermist, meldt AT5. Deze Joris Lenselink was sinds vrijdagavond na een bezoek aan een café niet meer gezien. Vanmorgen begonnen zijn vrienden en familie een zoekactie. Eerder vandaag werd zijn fiets al gevonden op de Groenburgwal tussen een boot en de kade. En na een korte zoektocht werd in het water daar ook het lichaam gevonden. Een meteoriet die gisteravond langs de hemel trok heeft veel aandacht gekregen. De website International Meteor Organization ontving 90 meldingen vanuit het hele land, maar ook vanuit plaatsen in België, Frankrijk en Duitsland. In Nederland kreeg de meteoriet die oplichtte aan de hemel extra veel aandacht, omdat die tijdens een optreden boven Pinkpop te zien was. En het tennistoernooi van Rosmalen is gewonnen door de Fransman Richard Gasquet. Hij was in de finale in twee sets te sterk voor zijn landgenoot Jeremy Chardy. En het is de vijftiende ATP-titel voor Gasquet. Bij de vrouwen won tennister Alexandra Krunic. De Servische versloeg Kirsten Flipkens uit België in drie sets. De setstanden waren 6-7, 7-5 en 6-1. En het is de eerste keer dat Krunic een WTA-toernooi wint.